7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Nog steeds is er een landelijke storing bij KPN... waardoor het alarmnummer 112 niet bereikbaar is. Mensen in nood kunnen bellen met een alternatief nummer... en dat is 088 66 282 Ik herhaal 088 66 282 Sommige regio's hebben een ander noodnummer naar inwoners gestuurd... waarop ze bereikbaar zijn... Vanwege de storing zijn veel hulpverleners de straat opgestuurd. Mensen kunnen hem bij spoed om hulp vragen... of zelf naar een politiebureau, brandweerkazerne, huisarts of ziekenhuis gaan. Ook kunnen mensen via Facebook, Twitter of de website van de politie om hulp vragen. De storing bij KPN begon rond 4 uur vanmiddag. De oorzaak is nog steeds niet bekend. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zegt dat er met man en macht wordt gewerkt aan het oplossen van de storing. De NS roept mensen op om niet naar station Utrecht Centraal te komen. Er rijden veel minder treinen dan normaal, omdat er iemand is aangereden. Op het station is het enorm druk. Er zijn ook problemen met het treinverkeer tussen Roosendaal en Breda... Breda in Rotterdam en rond Zwolle. Maarten van der Weijden is naar verwachting over een half uurtje klaar met zijn Elfstedenzwemtocht. Na 195 kilometer zal hij in Leeuwarden finishen. Van der Weijden zamelt geld in voor onderzoek naar kanker. Vanmiddag bleek tijdens een tussenstand dat hij 2,7 miljoen euro heeft opgehaald. Dat is meer dan vorig jaar toen hij eerder moest stoppen. En de Olympische Winterspelen van 2026 worden gehouden in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Het Internationaal Olympisch Comité koos voor Italië... ten koste van de Zweedse hoofdstad Stockholm. Italië was twee keer eerder het land van de winterspelen. In 1956 en in 2006. De eerstvolgende winterspelen zijn in 2022 in Peking. Het weer, het is erg warm. Vannacht blijft het warm en ongeveer 20 graden. Morgen kan het in het zuidoosten van het land lokaal 36 graden worden. Dit was het NOS Journaal.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 Burdens at our doorstep, burdens in our heart. It's time to let them travel, lay them down. From the tallest mountain, down in the lowest valley, we're all asking and we want to know. Why we're climbing, tell me. Why we're falling, tell me. Where in our Time to let them travel, them down Dat waren de infamous String Dusters en Rise Sun. Ik ben normaal gesproken al heel erg gecharmeerd van bluegrass muziek... maar deze vind ik toch wel heel erg fijn. Ja, nog een uur Nashville Country Radio. En in dat uur, wat kan je daar allemaal in verwachten? Natuurlijk twee nummers van het album Outskirts van Montgomery Gentry. We hebben straks nog de Nashville Spiegelplaat voor je. We gaan ergens in dit uur ook nog een keer terug naar 1955. En verder natuurlijk hele lekkere country, Amerikanen en bluegrass. Dus blijf gewoon nog lekker luisteren. We gaan verder met nummer van Tanja Tucker. Zij maakte in 2009 haar laatste album My Turn. Maar voor haar fans heel groot verrassing op 23 augustus komt haar nieuwe album While I'm Living Out. En we gaan een nummer van haar draaien uit 1992. Dit is It's a Little Too Late. Well, I was up all night wondering what to do. Thinking that I ought to just forget about you. But it's a little too late. Well, it's a little too late. When you walked in, I should have walked out, but it's late to do the right thing now. Well, the told me you're a heartbreak king. Guess I ought to pay attention when they say those things, but it's a little too late. Well, it's a little to do the right thing now. Turn the jukebox up, throw some sawdust down. I'm too far gone to turn this heart around. I may be wrong, but I don't want out. Well, dat was Tanya Tucker en A Little Too Late. En ik zei net al, op 23 augustus komt haar nieuwe album Well I'm Living Out. En dat album wordt geproduceerd door Brandy Carlisle en niemand minder dan Shooter Jennings. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat allemaal gaat worden. Tegen de tijd dat het album uit er natuurlijk uiteraard iets van horen hier bij Nashville Country Radio. Op info.nashvilleradio.nl kreeg ik ook een e-mail van Hexie and the Elements. Zij maken een mix van country, Irish folk, Welsh gospel en Americana. Ze gooien van alles bij elkaar, maar het klinkt ontzettend lekker en ik vind het zeker passen in de show. Dit is Need to Know van hun album My Truth. How could I have loved and let you go? I'm telling you because you need to know. I lose myself when you look into my eyes. It takes me back to our time in 89 crowd of teens We'd fallen for each other Living out our dream Thinking about the way that you made me laugh, laugh, laugh, Then I put you in Feel your breath against my skin With Heks en de Elements uit Engeland met Need to Know. Het is tijd geworden voor de Nashville Spiegelplaat. We gaan daarin terug naar 1964 met het origineel van Buck Owens. En in 1982 werd het door Skeeter Davis op de plaat gezet. Je kent het waarschijnlijk beter van Ray Charles, want die had er in 1966 een behoorlijke hit mee. En in 1973 nam Ray Charles het ook nog eens een keer op met Barbara Streisand. Maar het origineel is van Buck Owens en het levende hem in die tijd twee Grammy Awards op. En voor de luisteraars die uh, Nederlands spreken, er is zelfs een versie van George Baker. Ik heb hem nog niet kunnen vinden, maar daar ga ik vast nog een keer voor je naar op zoek. Maar goed, we gaan passioneel draaien dus van Buck Owens uit 1964 en daarna Skeeter Davis uit 1982. Twee keer Crying Time. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Oh, they say that absence makes a heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for never grow no stronger If I live to be a hundred years old Oh, it's crying time again You're gonna leave me I can see that faraway look in your eyes. I can tell that it won't be long before it's prime time.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 You wish me away, and I'm happy to say that, baby, I ain't here to stay. Cause I packed up my things and I'm waving goodbye from the window of my Chevy truck. I'm taking myself to the Mexico sunset, cause really I've had enough. You don't approve of the girl that I wanna be. What the hell are you doing with a woman like me? All of the nights and all of the fights, screaming at the top of my voice. I'm easy to hold when I bend and I fold, and you kick me down want it anymore So it's you and me, baby, walking out that door And I packed up my things and I'm waving goodbye From the window of my Chevy truck I'm taking myself to the Mexico sunset Cause really I've had enough You don't approve of a girl that What the hell are you doing with so sunset Cause you never did it enough You don't approve of the girl that I'm trying to be What the hell were you doing with a woman like me? dat was Woman Like Me van Amelia Quinn. En dat was weer een gevalletje van... Hey Astrid, je hebt een... Eh, e-mail! Want ook deze single kwam binnen via info.nashvilleradio.nl Emilia komt uit eh, Engeland en op 8 juni kwam haar debuutalbum Right Off uit. Daarvoor hoorde je country uit Nederland van Eve McKing, All About You. En in Nederland blijven we nog even, want we hebben ook in onze digitale mailbox... de nieuwe single van Victoria Eeman en Ben Steven gekregen. Dit is Faust. Nashville Country Radio, your weekly dose of country. Outlaw Country van Gatton Jenkins uit Huntington, West Virginia. Het komt af van zijn debuutalbum en dat heet Western Gold. Sister Sadie is een bluegrass band geformeerd door vijf dames uit Amerika. En volgens Alison Krauss brengt deze band de beste bluegrass muziek ooit uit door vrouwen gemaakt dat verlooft dus wat. Dus heel lekker om naar te luisteren. Sister Sadie en Something to Lose. I was close enough. I know you've got a reputation, and these days you've got to keep you cool. Dat was Sister Sadie en Something to Lose. De volgende artiest kwam ik toevallig tegen toen ik aan het surfen was op internet, zoals je dat zo mooi zegt. Vanaf het moment dat ik dit nummer hoorde ben ik al helemaal weg van de stem van deze man. We gaan het even wat rustiger aan doen met Justin Clyde Williams van zijn album Preamble is dit Wounds. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Running west from a wicked wind Until I find where the end begins. Since the truth didn't set me free, I cover my eyes so I can't see. This wound I have, time won't heal what I tried to de naam Justin Clyde Williams, want je gaat daar vast en zeker meer van horen. We gaan eh, verder met het Spotlight album. De laatste twee nummers van het album Outskirts van Montgomery Gentry. Zijn zij trouwens ooit met z'n drieën begonnen. John Michael Montgomery, broer Eddie Montgomery en Troy Gentry begonnen eerst als de band Early Times. Maar toen John Michael de band verliet zijn de overige twee doorgegaan als Montgomery Gentry. En ze zijn op 26 mei 2009 formeel door Charlie Daniels uitgenodigd om toe te treden tot de Grand All Opry. Dus... Ehm, ja, country royalty kan je wel zeggen. Um, van het Spotlight album dus Outskirts. Twee nummers van Montgomery Gentry. Achter elkaar Joe Sixpack en daarna River Take Me. Dit is het Nashville Spotlight album. There's girls and guys dressed to the nines. Drop mortgage payments on fancy wine. But ain't much for an earthy tone. Never cared to sip it slow. Cigar man with his pappy van. Got one bottle for a couple grand, but a couple grand means more to me. When I'm ballin', I hit the beam. Everybody's got their thing, and so do we. Yeah, when it comes down to getting down and blowing off steam. road where this party goes. Just styrofoam and solo. Liquid courage, pickup lines. Having ourselves a hell of a time. We're high life, living, popping off plastic. their thing. And so do we. Yeah, when it comes down to getting down, we're the best you've ever seen. We're high life living, popping off plastic greens. Tried and true blue ribbon, P B We're good with what we got. We're fine with what we have. Nashville Spotlight Album. 16 and she was far from in between It was summertime in northern Michigan Splashing through the sandbar Talking by the campfire It's the simple things in life like when and where We didn't have no internet, but man never will forget The way the moonlight shined upon her hair And we were trying different things And we were smoking funny things Making love out by the lake to our favorite song Sipping whiskey out the bottle Not thinking about tomorrow Singing Sweet Home Alabama all summer long Alabama all summer long.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 Man, sweet home Alabama all summer long. Singing sweet home Alabama all summer long. Singing sweet home Alabama all summer long. Singing sweet home. 2007. Kid van het album Rock and Roll Jesus zijn nummer All Summer Long. Een lekkere mix van Werewolves in London van Warren Seven en Sweet Home Alabama van niemand minder dan natuurlijk Leonard Skinner. Ja, als je het naar je zin hebt, dan gaat de tijd snel. Hè? Twee uur Nashville. Het zit er alweer op, maar niet getreurd. Volgende week zijn we natuurlijk weer bij je. En wil je weten waar en wanneer je Nashville kunt beluisteren?